Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een van de leiders van motoclub Noos. In december werd Henk Kuipers al opgepakt, een andere leider van de motoclub. Volgens de politie houdt de club zich bezig met drugshandel en geweld. Een huisarts uit Maastricht wordt verdacht van moord, meldt Dagblad de Limburger. Hij was als arts betrokken bij het overlijden van zijn schoonmoeder van 76... die in een particulier verpleeghuis in Maastricht woonde. Volgens de krant heeft de huisarts zijn schoonmoeder vlak voor haar overlijden... hoge dosis medicijnen voorgeschreven. Het personeel van het verpleeghuis diende de medicijnen toe. Een groot deel van de basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijft vandaag dicht. Zo'n 5000 leraren gaan staken. Ze eisen meer salaris en minder werkdruk. De leraren worden gesteund door PO Front, een samenwerkingsverband van bonden, schoolleiders en bestuurders. Volgende maand leggen leraren in het midden van het land het werk neer. De Deense prins Hendrik is overleden, de echtgenoot van koningin Margarethe. Hij stierf gisteravond laat in zijn slaap. De prins was al een tijd ziek. Het Deense Hof maakte gisteren bekend dat hij was ontslagen uit het ziekenhuis... en overgebracht naar het koninklijk paleis Vredesborg. Prins Hendrik was 83. Opnieuw is bij de Olympische Spelen een onderdeel van het alpine skiën afgelast vanwege de harde wind in Pyeongchang. Ditmaal gaat het om de slalom bij de vrouwen, die wordt nu op vrijdag ingehaald. De alpine skier wordt al de hele Spelen geteisterd door harde wind. Er is tot nu toe pas één onderdeel afgewerkt. En het schema voor komende dagen wordt nu al aardig vol. Het weer vrij zonnig, in het westen vanmiddag meer bewolking en het wordt 4 tot 6 graden.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 Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, een kapotte auto bij knooppunt Terbrechtseplein. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging vanaf Schiedam is ongeveer 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht, 7 kilometer file tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden-Zuid.